Mark Visser met het NOS Journaal. Een half uur geleden is de nationale actiedag Stop de Ebola-ramp van start gegaan. In het hele land wordt geld ingezameld voor de strijd tegen ebola. Vanuit instituut Beeld en Geluid in Hilversum wordt tot middernacht verslag gedaan van de nationale actie... met de hele dag radio- en televisieuitzendingen. Paus Franciscus begint vandaag aan een driedaags bezoek aan Turkije. Het is de vierde keer in de geschiedenis dat een paus Turkije bezoekt. In de regio zijn de politieke spanningen de afgelopen tijd opgelopen. In Turkije wonen 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Veel mensen verwachten dat de paus Turkije zal wijzen op de moeilijke omstandigheden... waaronder de vluchtelingen leven. De komende vier jaar wil Rotterdam de uitstoot van roet in het verkeer met bijna de helft terugdringen. Verder moet het gemeentelijk wagenpark in 2018 een kwart minder vervuilend zijn. Voor de maatregel is bijna 12 miljoen euro vrijgemaakt. Onderzoekers zeggen dat Rotterdammers door de uitstoot gemiddeld 1 tot 3 jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van de nieuwe randweg Eindhoven. De Tweede Kamer wil geen geld uitgeven aan de Ruit, zoals de weg ook wel wordt genoemd. Een meerderheid steunde een motie van de PvdA om het geld in de verbreding van de A67 en de A58 te stoppen. De gemeente Eindhoven is tegen de randweg, onder meer vanwege de aantasting van het landschap. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-outfase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. In Portugal werd de strijd tussen Estoril en PSV vanwege zware regenval na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt vanmiddag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede playoff duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada.